Een straatmuzikant speelt vrolijke wijsjes. Jij wandelt naast mij en loopt in de maat. Een hippe agent dans met twee meisjes. Maar wij doen niet mee, zie niemand, oh nee, dan wij met z'n twee hand in hand door heel de stad. Hand in hand door alle straten, tot je moe werd en ik zat. Met jou op een bank, met mijn lippen aan je oor. Heel verliefd met jou te praten, totdat het laat werd en de dag zijn licht verloor lantaarns gaan aan en winkels gaan sluiten. De dag is voorbij, het wordt stil in de straat. Een kind met een bal, dat speelt nog buiten. Maar wij doen niet mee, zien niemand, oh nee, dan wij met z'n twee hand in hand door heel de stad. Hand in hand door alle straten, tot je moe werd en ik zat. Met jou op een bank, met mijn armen om je heen. Heel verliefd met jou te praten, tot in de morgen en de maan liet ons alleen. Spreekt aan. De sterren die glimmen, een vogel ontwaakt en fluit een nieuw lied. Een vroege meneer loopt al te trimmen, maar wij doen niet mee, zien niemand, oh nee, dan wij met z'n twee maar wij doen niet mee. Zien niemand, oh nee, dan wij met z'n twee. Maar wij doen niet mee. Zien niemand, oh nee, dan wij met z'n twee. Maar wij doen niet mee. Zien niemand, oh nee, dan wij met z'n twee.